Ze zijn het niet eens met een uitspraak van de Hoge Raad. Die vindt dat vrouwen ook bij de SGP verkiesbaar moeten zijn. De ondertekenaars van de petitie op internet zijn het daar niet mee eens. Ze vinden dat het recht op godsdienstvrijheid te makkelijk opzij wordt geschoven. De Britse premier Brown moet in zijn verkiezingscampagne opnieuw een flinke tegenslag verwerken. Twee toonaangevende kranten in Groot-Brittannië hebben hem de rug toegekeerd. The Guardian en The Times steunden bij vorige verkiezingen Labour, maar kiezen nu voor een andere partij. The Guardian schrijft vandaag dat het tijdperk van de liberalen is aangebroken. De krant geeft de voorkeur aan de liberaal-democraten van Nick Clegg. The Times geeft zijn steun aan de conservatieve partij van David Cameron. In enkele peilingen is Labour nu verder gedaald. In Libanon is een onderzoek ingesteld naar een lynchpartij waarbij een Egyptenaar is gedood. De man zat vast op verdenking van de moord op een ouder koppel en twee van hun kleindochters. Toen hij op pad was met de politie voor een reconstructie werd hij door een woedende menigte aangevallen met stokken en messen. Volgens getuigen kon de politie hem ontzetten en is hij zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Maar dorpsbewoners zouden hem van de intensive care hebben gesleept en hem op straat hebben gedood. Het lijk van de Egyptenaar werd uiteindelijk aan een vleeshaak opgehangen.